Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rijsbergen is een boze automobilist ingereden op cafébezoekers. Het gaat om een man die zelf eerst ook nog in de Brabantse kroeg stond, maar boos de tent verliet. Hij stapte in zijn auto en reed vervolgens in op de bezoekers. Na de aanrijding ging de kroegganger er vandoor. De politie is nu nog naar hem en zijn auto op zoek. Door de aanrijding zijn meerdere mensen gewond geraakt. Eén iemand moest ook naar het ziekenhuis. Urenlang smullen van pizza en sushi was er niet bij voor bezoekers van een all-you-can-eat restaurant in Den Haag. De tent werd gisteravond gesloten omdat het er veel te druk was. Flink balen vond deze vrouw die pas net was aangeschoven. Ja, en we moesten plotseling ineens naar buiten. We mogen niet meer eten. We hebben maar een uur gezeten en er was naar buiten. De zaak is nu voorlopig op slot. Het is niet duidelijk wanneer bezoekers weer langs het buffet kunnen lopen om hun bord vol te gooien. Een ontvoering in het dorpje Musselkanaal in Groningen. Er is een jongen uren spoorloos geweest. Volgens de politie ging het om een urgente vermissing en daarom begonnen ze een grote zoekactie. Uiteindelijk wisten agenten de minderjarige jongen terug te vinden. Een man van 25 is opgepakt. En door de coronacrisis worden volkstuintjes in Amsterdam steeds populairder. De wachtlijsten zijn ellenlang van mensen die dolgraag een tuintje willen om sla te kweken of tulpenbollen te planten. Dat snapt de club van volkstuintjes wel. Thuiswerken moest. Je hebt ook niet veel plekken waar je heen kan. En dan is de tuin gewoon heerlijk om, eh, om te zijn en lekker bezig te zijn. Dan is het volgens de club niet zomaar wat om een volkstuintje te hebben. Als je in eh, mei of in juni twee weken niet komt, dan heeft de tuin het eigenlijk al van je gewonnen. En dan is het heel veel werk om die achterstand in te lopen. Dus je moet er echt bovenop zitten met een tuin. Maar dat is ook het leuke van een tuinhobby. Krijg je het weer nog. Er kan nog een buitje vallen vanochtend, maar vanmiddag is het op de meeste plekken droog. De zon kan zelfs nog even doorbreken. Het wordt 15 tot 18 graden vandaag.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 Eh, het tweede uur is eh, gewijd aan heel veel Nederlandse artiesten. En daar zijn er altijd heel veel van die in de stal horen van Jazz in de Krocht. Het programma dat een hele tijd wegens corona heeft stilgelegen... maar eh, weer is opgestart met maandelijkse concerten. Het komende concert in De Krocht is zondag 11 oktober. Jasper Staps op de altsax. Jean-Louis van Dam op de piano. Edwin Corsilius op de bas. En Frits Landsberg op het slagwerk. En dat is een programma, een ode aan Paul Desmond... Daar, eh, de concerten daar, zo ook dat van zondag 11 oktober... Eh, die eh, zijn wegens de corona eh, een beetje anders van opzet. Er zijn twee concerten per dag. Dus een, dus een middagconcert aaneengesloten anderhalf uur... en een avondconcert ook gesloten anderhalf uur. Het middagconcert is uitverkocht. Het avondconcert, daar zijn nog kaarten voor. Het begint om 7 uur is klaar om half negen. Jazz in de Krocht, 11 oktober. Nou, en wegens eh, eh, eh, het feit dat er heel weinig live optredens zijn... heb ik maar besloten om vandaag heel veel Nederlandse artiesten van stal te halen... dat we toch een beetje, een beetje concertachtig idee hebben. En tussendoor dan laat ik de grote jongens van leren horen... zoals nu Ray Charles met Betty Carter... Uh, people will say, We're in love. expecting will say in love. Niks aan toevoegen. Ray Charles en Betty Carter. Dit is het programma ZFM op zondagochtend vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Louis van Dijk, zijn dochter Selma... Allard Buwalda op de saxofoon en de dwarsfluit... Edwin Korsilis de bas Frits Landersbergen... drums en vibrafoon en Jeroen de Rijk percussie. Die eh, hebben samen ooit een cd gemaakt. En daarvan laat ik horen... Whatever Lola Wants. Lola Wants, Louis van Dijk en Combo met zingende eh, dochter. We gaan eh, naar een andere groep eh, rondom Denise Jana, Een uh, artiestennaam voor Denise Zeefuik, een Nederlandse zangeres en zangpedagoge van Surinaamse afkomst. In haar debuutjaar 91 stond ze gelijk op North Sea Jazz Festival. En eh, twee jaar later kreeg ze haar eerste Edison. Verder hoef ik niks te zeggen. En die horen we nu met een groep waaronder Angelo Verploegen op de trumpet. En Michel Herpiano, Ricardo Delfra op de bas. We gaan luisteren naar Pennies from Heaven. A long time ago, a million years BC, the best things in life were absolutely free. But no one appreciated a sky that was always blue, and no one congratulated was always new. So it was planned that they would vanish now and then. And you must pay before you get them back again. That's what clouds are made for. So you shouldn't be afraid for. Every time it rains, it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven?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 There'll be pennies from heaven for you and me. Said every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. if you want. Jana, Pennies from Heaven. En eh, wij gaan van Denise Jana naar een muzikant in hart en ziel. Van Enkhuizen, Joe van Enkhuizen, inmiddels 80. Eh, die ooit begon op knopaccordeon. En eh, later besloot om jazz te gaan spelen. En uiteindelijk ging hij dat saxofoon op saxofoon doen. Daar won hij heel veel prijzen mee en was daar zeer succesvol mee. Tot hij ineens eh, eh, de balen kreeg van het feit dat bij heel veel concerten... in eh, heel veel zalen waar die speelde... iedereen er doorheen zat te kletsen... en het beschouwde als een soort gezellig zondagmiddag achtergrondgeleuter. En werd hij steeds opstandiger. En uiteindelijk is hij alleen maar accordeon gaan spelen... en heel veel nog binnenskamers blijven doen... En, maar wel heel veel mooie opnamewezen maken. Hoe mooi kan zo'n concertruimte zijn... zoals bijvoorbeeld eh, in de krocht hier... waar alles zeer gedisciplineerd eraan toe gaat... toch heel gezellig is, maar iedereen tot zijn recht komt. En er eh, zijn maar, al te veel eh, optredens eh, op zondagmiddagen in eh, gezellige tenten... waar de muziek volledig ondergeschikt is... en waar je er ook niks meer van hoort. Je kan net zo goed het plaatje draaien. Niet mopperen, we gaan luisteren naar Joe van Enkhuizen... op zijn knopaccordeon Melancholy. Ja, en hij wordt wel begeleid door Bert van der Brink... van Enkhuizen van de cd Waltz Hot, het nummer Melanco. We gaan eh, naar het uh, Elzas trio. Elzas, dat is een eh, etablissement aan de Middenweg in Amsterdam... waar al 25 jaar lang elke dinsdagavond live muziek is... met het vaste trio, het Elzas trio... En de, het concept is dat er altijd één instrumentalist wordt toegevoegd... en één vocalist of vocaliste. En van die serie gaan wij nu luisteren naar Ingram Washington... Kajan Witmer aan de piano, Frans Rondé aan de bas... Alex Lammen op het slagwerk en Jan Verwij op de mondharmonica. En dan gaan we luisteren naar Secret Love. Once I had a secret love that lived within the heart of me. And all too soon my secret love became impatient to be free. So I told a friendly star the way that lovers often do. Just how wonderful you are, and why I'm still in love with you. You know now I shouted from the highest hill, and I even told the golden daffodils at last my heart's an open door, and my secret love's no secret anymore. secret love that lived within the heart of me. And all too soon, my secret love became impatient to be free. So I told that friendly star the way that lovers often do. Just how wonderful you are and why I'm still in love with you. You know now I shout it from the highest hill, and I even told the golden daffodils at last my heart's an open door. And my secret love's no secret, secret love's no secret, my secret love's no secret anymore. Eh, een beroemde cd. Een jam session met eh, daarop staan Clifford Brown, Clark Terry... Minus Ferguson, die we nu net hoorden op de Vlugelhoorn. Herb Geller, Harold Lang, Richie Powell, nou, enzovoort. En op het slagwerk eh, Max Roach. Een heleboel popartiesten blijken ook inzicht te hebben... om zich op de jazzpodia te wagen. Niet altijd succesvol, maar soms eh, zeer succesvol. En dat kunnen we volgens mij wel stellen van eh, Rod Stewart. Die heeft een eh, cd gemaakt. It Had To Be You, The Great American Songbook. En we gaan horen of dat klopt. They can't take that away from me. hat The way you sip your tea The memory of all that No, no, they can't take that away Can Take That Away From Me. In eh, Amsterdam op de eilanden. Dat is eh, richting... Eh, jeetje. Richting Havana, geloof ik. Of Panama. Panama. Richting Panama. Nou, op de eilanden... voorbij het Centraal Station heb je de bibliotheek... en dan heb je BIM en dan heb je van alles en nog wat. En daar is al heel lang het, het, ehm, HKL, eh, de HKL-gebouw. KHL-gebouw, Koninklijke Holland eh, Lloyd. Live Music Archief hebben ze een cd gemaakt. Daar treden regelmatig orkesten op. En één van die opnames wil ik graag laten horen. En waarom? Omdat daar eh, een tuba soleert, een sousaphone. En niet zomaar zo'n hoempa hoempa, maar hij wordt bespeeld door iemand die dat geweldig kan. Paul Habraken, een Amsterdamse muzikant... die jarenlang onder meer in Jozef Lam Band heeft gespeeld... en in eh, allerlei groepen eh, werd gevraagd... omdat hij zo fantastisch met een mooie toontuba speelt. En ik ga laten horen Mr. Mustard and the Hot Dogs... I Won't Cry. Среди многоэтажек, высоких и серых оставался до недавних пор еще маленький домик, который назывался Dat is natuurlijk niet de КХЛ. bedoeling. В нем играла Dat gaat natuurlijk helemaal niet de bedoeling zijn. Mr. Yes. Nog een keer. Tequila. Dat was eh, het uh, eh, Elzas trio met op de saxofoon Rinus Groeneveld. Ik ga nu eh, Goud van Oud op de draaitafel leggen. Ria Joy, wie kent haar nog? destijds in 74 opname met Rinus van Gaan aan de piano... Ruud Brink, tenorsax, Eddie Essen gitaar... Koen van Nassau vierperfoon, Rob Langerijs op de bas... Peter Ipma op het slagwerk. You were only fooling. met een eh, hele Nederlandse cast, zullen we maar zeggen. Dan ga ik nu naar een eh, cd Nochi Jazz Sessions. Uh, Louis van Dijk trio begeleidt allerlei mensen. En op de cd hebben we onder meer Toet Stielemans, Dave Pike, Helen Merrill, Conte Condoli... Eddie Jefferson en Frank Rossellino. Eddie Jefferson die gaan we nu horen. En eh, die gaat laten horen wat sketten is. Sketten, dat is eh, improviserend zingen zonder woorden... maar wel de klanken precies in de juiste akkoorden voegend. Now is the time. bird. Remember everything he did and all the things you heard. Don't adjust measure, get you down inside. Think of how he had to live and then the way he died. Life was so unkind, cause now should have been his time. So be ba dilly a boo ba da doo doo doo now there was a tune that moved me, and there was a tune that really grooved me. Oh, yes, siree, yes, siree, when I heard the bird. I was certainly making history down on 52nd Street. The musicians were scratching their heads and going on. You should have dug them. They wonder how the yacht, you know, was supposed all pass time till it's swinging. Yes, we, I'm sure the feet were really steadily the away when he started to play Charlie Parker. A whole lot of soul, Charlie Parker. Music was my people sat around playing masterpieces and ended up writing play them. He was working in the struggle with the pity. Never made lots of dough before he came back to go. But the thought of swinging the air. Once you listen, play a Charlie boy. Go ahead and fill the people's hearts with joy. We love to listen. Oh yes, we love to listen to you, Charlie. D. We do. Although we know you're gone, all the memories that you left behind shall linger on. Blow Oh, blow your, blow your blues away. We listen to everything you've ever played. Balance were your specialty, but on the blues you got so close to me. Hey, you were born to be a master of your heart. Blow Charlie Parker. side. Think of how you had to live, then the way he died. Life was so unkind. Cause now should have been his time. Now was his time. I never thought he would be so awfully close to me until I heard his message and it up and set me free. It made me want to linger, want to hang around for better understanding of these different kind of sounds. Back in 42, Bird came to New York and he blew my buddy. Louis van Dijk op de piano, fantastisch. En eh, Mr. John Engels nog steeds spelend, ook daar op het slagwerk. We gaan stoppen met dit programma, althans voor vandaag. ZFM Jazz zit hier weer op vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je aan de lijn was. Eh, volgende week zondag weer een uitzending. En Frank Sinatra gaat zeggen... One for my baby and one for the road. Tot dan, dag. It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe.